Hij noemde de Nobelprijs voor Natuurkunde... die de Belg Engler dit jaar deelt met de Brit Higgs... Hij noemde de rode duivels die zich hebben geplaatst voor het WK voetbal en de bezuinigingen die de regering heeft doorgevoerd. Philip sprak een paar keer de hoop uit dat er meer wordt gepraat tussen Vlamingen en Franstaligen en noemde Nelson Mandela daarbij als voorbeeld. Er zijn dit jaar meer verwaarloosde en mishandelde dieren in beslag genomen dan vorig jaar. Vooral meer katten werden bij de eigenaar weggehaald. 510. In 2012 nog maar 300. Het aantal in beslag genomen honden steeg van 680 in 2012 naar 840 dit jaar. Volgens de dierenbescherming is het niet zo dat de dieren in het algemeen slechter worden behandeld. De toename is vooral te danken aan de komst van de dierenpolitie, waardoor meer mensen misstanden melden. Twee astronauten verlaten vandaag opnieuw het ISS voor reparatiewerkzaamheden aan het ruimtestation. De twee installeren een nieuwe pomp voor het koelsysteem. Omdat de oude niet goed meer werkte zijn uit voorzorg enkele systemen uitgeschakeld en experimenten stopgezet. Ouders vinden dat kinderen van 16 en 17 jaar na 1 januari mogen blijven drinken. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma 1 Vandaag. Op 1 januari gaat de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol, die nu bij 16 ligt, naar 18 jaar. Maar ruim driekwart van de ouders die het drinken nu al toestaat, gaat dat ook straks niet verbieden. Het weer. De wind neemt vanmiddag geleidelijk af. Aan de westkust waait het nu nog krachtig. Het is meest bewolkt en er vallen geregeld buien. Vannacht vallen die in het oosten. Morgen eerst in het oosten nog een beetje regen.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 tussen naar de westen en naar de 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij het knooppunt Velzen 4... en op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Aalsmeer en knooppunt Honendrecht 3 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer.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 kerstdienst. Hoor je op ZFM. ZFM.